Mark Visser met het NOS-journaal. In het Amerikaanse Middenwesten is door tornado's een onbekend aantal doden en gewonden gevallen. Volgens het Rode Kruis is het plaatsje Joplin in Missouri door een tornado voor driekwart verwoest. Sommige Amerikaanse media melden zeker 30 doden en tientallen gewonden. In de stad Minneapolis viel door een tornado zeker één dode en raakten 18 mensen gewond. Moslim-extremisten hebben in de Pakistanse stad Karachi een marinebasis bestormd. Een groep van 10 of 15 overvallers drong de basis binnen en opende het vuur op de aanwezige marinemensen. Volgens de Pakistanse legerleiding zijn er tot nu toe zeker vier militairen gedood en negen gewond geraakt. In een telefoontje aan persbureau Reuters eisen de Pakistanse Taliban de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. In Spanje heeft premier Zapatero de nederlaag van zijn sociaal-democratische partij bij de lokale en regionale verkiezingen erkend. Met bijna alle stemmen geteld staat de partij op 28 procent. Grootste partij wordt de centrumrechtse Volkspartij met 37 procent. Zapatero zei dat de uitslag geen reden is voor vervroegde landelijke verkiezingen. Een Boeing 777 van de Israëlische maatschappij El Al heeft met succes een noodlanding gemaakt op het vliegveld van Tel Aviv. Het toestel met 260 passagiers kreeg kort na het vertrek naar de Verenigde Staten problemen met het landingsgestel. De piloot slaagde erin de Boeing toch veilig aan de grond te zetten. De 566 leden van de 12 provinciale staten kiezen vanmiddag om 3 uur de Eerste Kamer. Als iedereen op zijn eigen partij stemt halen VVD, CDA en PVV samen 37 zetels. Met steun van de ene SGP-zetel zou het kabinet Rutte net een meerderheid hebben. Maar de uitslag is verder van zeker, omdat er zes restzetels zijn te verdelen. Afgelopen weken hebben het regeringskamp en de oppositie achter de schermen druk over het stemgedrag van de statenleden onderhandeld. Het weer droog en zonnig. Het wordt 17 graden aan zee en 21 in het oosten. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk 8 kilometer. De A7 Hoorn-Zaandam. Tussen de afrit Avenhoorn en de afrit weider wormer 6 kilometer. Op de A8 vervolgens voor het Komplein nog eens 5. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4 kilometer. De A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer. En van Rotterdam naar Europort, tussen Hoofdvliet en Spijkenisse nog eens 3 op de A20, Hoek van Holland richting Rotterdam. Tussen eh, Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer.